Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. In Nepal zijn 18 passagiers van een binnenlandse vlucht omgekomen toen het toestel waarin ze zaten van de baan raakte en in brand vloog. Die piloot is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel steeg op in de hoofdstad, Kathmandu, en was onderweg naar een andere grote stad in het land. Een advies over zeeschuim is aangescherpt door de overheid. Kinderen en honden moeten helemaal niet meer in het schuim spelen... omdat er veel giftig PFAS in zit. Eerder was het advies beperkt tot afspoelen na een strandbezoek... en voorkomen dat kinderen of honden schuim inslikten. PFAS kan onder meer invloed hebben op het immuunsysteem... of schade aanrichten aan de lever of schildklier. In Colombia en Zuid-Amerika worden Plaza de Toros... de arenas voor het stierenvechten... waarschijnlijk omgebouwd tot bijvoorbeeld concertzalen. Vanaf 2027 is stierenvechten daar helemaal verboden. Volgens correspondent Boris van der Spek werd het al steeds moeilijker om de arena's vol te krijgen. En de president vindt het nu ook mooi geweest. In recente peilingen zag je gewoon dat stierenvechten steeds minder populair werd. Met name onder jongeren en Petro wilde dus ook vanaf. Dus ja, er was gewoon minder draagvlak onder de bevolking om er nog mee door te gaan. In verschillende Zuid-Amerikaanse landen, zoals Argentinië, Brazilië en Uruguay... is stierenvechten nu al verboden. In Europa mag het in sommige landen nog wel. Diehard fans van Deadpool-films zien nu als eerste van Nederland deel 3 in een bioscoop in Den Haag. Daar organiseren, daar organiseren ze een speciaal première-evenement voor fans die al jaren wachten op deze film. Ja, we kijken hier al zo lang naar uit. Toen ik eerst het nieuws hoorde dat deze film uit zou komen, zat ik echt, oh mijn god, dit, dit moet ik zien. Vanavond gaan we ook nog in Arnhem kijken. <laughs> ja, ja, voordat je een paar dagen later krijg je allemaal spoilers en dat soort dingen, dus ja. Het is de derde Deadpool film, maar de eerste onder de vlag van Disney. Deadpool is een superheld die bekend staat om zijn grove humor. En fans zijn benieuwd of dat nu nog steeds zo is. Het weer, nu nog wolken met lokaal kans op wat regen. Vanmiddag steeds meer zon bij zo'n 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bij Amsterdam staan een paar korte files door de werkzaamheden aan de ringweg A10. A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 4 kilometer. A10 Zuid naar Den Haag bij Amsterdam Buitenveldert 4. En op de A10 West naar Zaanstad 5 kilometer via de voorknopend Koenplein.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 Welkom luisteraars bij uur 3 van uh, eh, Duif Zaag de Week door. Wat heeft u, Mars dat ik mijn trompet heb meegenomen? gaan we doen naar nou natuurlijk lekkere muziek. En eh, om eh, half twaalf natuurlijk weer een stukje cabaret. De eerste twee uur hebben we kunnen genieten van Tineke Schouten... Dus samen met eh, Herman Berkien. Daar praat ik al over jaren geleden hoor, dat ze dat gedaan hebben. Tineke Schouten had dan zo'n ja, zo Hè? Een heel, jong meisje was het Ook mijn vibrafoon heb ik mee, u hoort het. Eh, een beetje bijhouden. Die stokjes die gaan zo snel. Naast mij mijn collega Hans Wassenaar. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. Jij gaat de mensen ook weer van maken straks. En komt Imka ook weer. Kijk, wat gezellig. Ik heb voor jullie nog een lekker gebakje in de koelkast staan. Dat is lekker, hè? Ik ben gisteren jarig geweest. Ja, ik was jarig <laughs> Bent u nog een beetje lenig? Kunt u nog een beetje shaken? Nou, dan heb ik voor u de hippie hippie shake. Fuck takes two. It takes two, baby. It takes two, baby. Make a dream come true. Just take two. make a dream come true. Just take two. Just take two. Just take two. Ooh, one can go out to a movie looking for a special treat. Two can make that single movie something really. something happened to me while I was driving home, and I'm not the same anymore. Oh, I was only 24 hours from Tulsa, only one day away from your arms. I saw a welcoming light and stopped to rest for the night, and that is when I. there. And so I walked up to her, asked where I could get something to eat, and she showed me where. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. only one day away from your arms. She took me to the cafe. wander Ja, Mary Wells eh, die had het over haar, haar, eh, haar, jongetje. My guy. Beetje inhalig meisje. ze willen hem in ieder geval niet delen. Nee, nee. En dat heeft ze ook eh, vastgelegd op de harde schijf. My guy. Mary Wells was dat natuurlijk, luisteraars. Dit zijn de gefortuneerden, oftewel de fortunes. Here it comes again. Ja, luisteraars, de, de cd-speler die laat me een beetje in de steek. Die, eh, hij blijft hangen af en toe. Of er nou een vuiltje op zit. Of dat er bij mij een vuiltje op zit, dat kan ook natuurlijk. <laughs> ik wrijf hem even over de buik, de cd. En dan zet ik hem nog een keer op, want dat is een veel te mooi liedje van de Fortunes. Here It Comes Again. En uh, daar moet die cd-speler wel meewerken natuurlijk. Hè. De collect is voor een nieuwe cd-speler. contact met ProRail. De Nederlandse spoorwegen en die zonder mij de locomotion. Nou, de ProRail bedankt. Eh, de Locomotion, eh, Little Eve was dat natuurlijk. Eh, je hebt zomaar kans, luisteraars, dat het in, in de uren hierna ook, <laughs> ook, nog een keer voorbij komt. Dus als je hem gemist hebt, dan, nou, dan komt hij nog op de, de, de, herhaling is van toepassing, Hans, toch? Ja, misschien wel. <laughs> Misschien wel. Misschien ook niet, hoor. Dat, dat gaan we u niet beloven, natuurlijk. We hebben een contract en we moeten het contract nakomen. En als hij er niet meer in staat, ja, dan staat hij er niet meer in, luisteraars. Dan hebben we gewoon pech gehad. Nou, ik neem jullie even mee naar San Francisco. Maar ik kan mij het ook schelen. If you're going to San Francisco Gaat dat allemaal snel in de tijd, hè? De tijd gaat snel, gebruikt hard wel.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 Et cetera. Bij een van die sollicitatiegesprekken bleek dat het ging om een betrekking in een bordeel. Ik zeg, oh. Ik ga niet werken in een bordeel. Nee, het hoeft ook niet per se in het bordeel. Ze hadden voor mij een functie in gedachten op een kantoor van een bordeel. Als rechterhand van de directeur. Ik zeg, dat doet de directeur maar mooi zelf. en zo bleef ik voorlopig werkzoekende. Iedereen die werkzoekende is, weet dat er in Nederland van die instanties zijn... die regelmatig een enorme hoeveelheid post bezorgen. De PDT heeft er ook een handje van. En nu kreeg ik van een van die instanties een folder in de bus en ik las in die folder... U bent werkloos, denk dan eens aan V&D. Want Vroom en Dreesman biedt u een betaalde opleiding tot verkoper. Grijp deze unieke kans, want de hele dag thuis zitten is ook maar ZOZ. want de hele dag thuis zitten is ook maar ZOZ. Het zit inmiddels ZOZ. Ogenblikje. ZOZ. Oh, er was wel iets. Ik ook wat Van Dalen er was echt. Z Hier, ZOZ. Zie omzeden. Kevin. Zo, zo. De hele dag thuis zitten is ook maar zo, zo. En dus had ik mij maar opgegeven voor die cirkelcursus van V&D. Ik werd geplaatst op de meubelafdeling. Bij ons op de meubelafdeling liep met name de verkoop van kussentjes slecht. Dat kwam omdat ze maar in twee kleuren kon leveren... terwijl de bijenkorf, er recht tegenover, keus had uit maar liefst tien verschillende kleuren. In plaats van er gewoon acht kleuren bij te bestellen... zette V&D voor het personeel een verkoopcursus op touw. Getiteld Doe en Denk richting klant. Allereerst werd ons geleerd, doe richting klant. Goedemiddag. Vervolgens leren wij, denk richting klant. Die klant wil waarschijnlijk iets kopen, dus je vraagt hem, waarmee kan ik u van dienst zijn? Nou, de klant zegt dan bijvoorbeeld, ik zoek een kussentje. <laughs> Jij als verkoper legt hem dan uit dat hij dan de keuze heeft uit maar liefst twee verschillende kleuren. De koper maakt een keuze en weer verlaat een tevreden klant het pand. De praktijk. Verkoopt je ook kussentjes? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Verkoopt je ook kussentjes? Waarmee kan ik u van dienst zijn? Verkoopt je ook kussentjes? Ja, verkoop je nou kussentjes of verkoop je nou geen kussentjes? Nou, we hebben ze wel, maar we verkopen ze nooit. Oh, hoe komt dat dan? Ja, hoe komt dat dan? We hebben de keus uit maar liefst twee verschillende kleuren. Maar ja, de bijenkorf heeft tien verschillende kleuren. Oh ja, is het hier ver vandaan, de bijenkorf? Nee hoor, is hier recht tegenover. en weer verlaat een tevreden klant het pand. Afijn, ah, het duurde niet lang of ik werd als eerste op staande voet ontslagen. En eenzaam en werkloos zwierf ik daar door de straten van die hele grote stad. Nu heb je midden in Almelo. Een heuse parkeergarage. Uit pure verveling loop ik die parkeergarage in. En ik zie daar stom toevallig hoe twee mannen de ruit van een auto inslaan met de bedoeling om in te breken. Plotseling zien ze mij. Waarschijnlijk zijn ze bang dat ik hen aan zal geven bij de politie, want ze komen nogal dreigend op mij af. Om ze te laten merken dat ze van mij niks te vrezen hebben, pak ik met een gebaar van ons kent ons een steen van de grond en tik een ruitje van de dichtstbijzijnde auto in. De twee mannen komen nu nog dreigender op mij af en schreeuwen: Wat moet er met onze auto? Ik spring maar snel in de willekeurige andere auto en scheur er vandoor. Buiten staat een politiewagen met zwaarlicht me op te wachten. Een wilde achtervolging wordt ingezet. Na een kwartier wordt ik klemgereden. Ik denk, weet je wat? Ik gooi tot de vriendelijke toer. Ik stap uit en ik zeg tegen de politie... Wat was dat spannend, hè? maar ja, hielp niks. Ik werd ingerekend en voor de rechter geleid. Verdachte. U bent geboren in Almelo. Ik ontken alles. je kunt dat wel bekennen dat ik geboren ben in Almelo? Nee, ik ontken alles. Ja, zegt de rechter. Ja. Afijn om een kort geding lang te maken. De rechter en ik, wij trouwden met elkaar en we leefden nog lang en gelukkig. Wat natuurlijk slaat als een tang op een varken, zo komt er dan terecht in de Ardennen. silent love Ja, naaldjes en pinnetjes. Oorspronkelijk een nummer van de Searchers. Maar in een nieuw jasje, nou, nou een nieuw jasje, is ook alweer een oud jasje. Eh, door Smokey natuurlijk, uh, Needles en Pins. Dit vind ik zo mooi van Cliff Richard.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 you with another man. That's the end, little girl. Well, you know that I'm a wicked guy, and I was born with a jealous mind. And I can spend my whole life trying just to make you toe the line. You better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. Catch you with another man. Better run for your life if you can, little girl. Hide your head in the sand, little girl. I got you with another man. That's the end, little girl. you with another man, that's the end, little girl. Na, na, na. Ja, de heren Beatles met Run For Your Life. Bent u een dandy? Nou, dan wordt u bezongen vanmorgen. Dandy. Where you gonna go now? Who you gonna run to? Are you a little life, you're chasing all the girls. They can't resist your smile. Oh. through the window. Hubby's gone away, and while the cat's away, the mice are gonna play.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 prachtig nummer van Barry Manilow, Mandy. We gaan eh, nog even genieten van de Anita Kerr singers, luisteraars. Don't Make Me Over. Don't make me over me over? Weet u wat er met, de bloemetjes is gebeurd op de, keukenhof? Nou, die zijn, eh, die zijn gaan slapen. De keukenhof is gesloten. Lang geleden, waar zijn al de bloemen toch? Waar zijn ze nu? Waar zijn al de bloemen toch? Meisjes plukten ze en op. Wie van ons weet dat nog? van ons weet dat nog. Waar zijn al de meisjes toch van lang geleden? Waar zijn al de meisjes toch? Waar zijn ze nu? Waar zijn al de meisjes toch? Mannen kusten ze en nog wie van ons weet dat nog? Wie van ons weet dat nog? Waar zijn al de mannen toch van lang geleden? Waar zijn al de mannen toch? Waar zijn ze nu? Waar zijn al de mannen toch? samen naar het front en nog. Wie van ons weet dat nog? Wie van ons weet dat nog? dat nog? Wie van ons weet dat nog? Waar zijn al de graven toch? Van lang geleden, waar zijn al de graven toch? Waar zijn ze nu? Waar zijn al de graven toch? nu begroeid met bloemen nog. Wie van ons weet dat nog? Wie van ons weet dat nog? Waar zijn al de bloemen toch? Van lang geleden, waar zijn al de meisjes toch? Waar zijn ze nu? Waar zijn al de mannen toch? Alles lang vergaan en nog. Wie van ons weet dat nog? Wie van ons weet? gaan eruit met de, de Bee Gees, Alone. Nou, ik ben ook helemaal eenzaam en verlaten straks. Want ik, eh, ga alleen weer naar huis. Dat is de Ik kan nog zelf buren.